het NOS Journaal. AZ komt volgens zichzelf doodgeschoten. De man was tegen het huwelijk van zijn zoon, maar kon niet voorkomen dat het doorging. De 55-jarige man schoot met een jachtgeweer eerst de bruid en haar ouders dood... en daarna zijn eigen vrouw, die voor het huwelijk was, en haar ouders. En daarna pleegde hij zelfmoord. Hij was een oorlogsveteraan die mogelijk een trauma had opgelopen. De Keukenhof heeft dit jaar een record aantal toeristen op bezoek gekregen. Het bloemenpark bij Lisse, dat alleen in de lente geopend is, trok bijna 1,2 miljoen bezoekers. Vorig jaar ontving de Keukenhof voor het eerst meer dan een miljoen mensen. Het gunstige weer speelde een belangrijke rol. Acht weken lang stonden de bloemen in volle bloei. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het noorden is het een graad of 12, in het zuiden een graad of 15. Morgen is bewolkt en gaat het regenen. In het zuidoosten komt de regen later en wordt het 18 graden... maar op de meeste andere plaatsen is het morgen koeler. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. E op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. Verderop tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 3 kilometer. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam voorknopend Burgerveen 2 na een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij.